uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft deze week vier mensen opgepakt die online vuurwapens verkochten. Bij invallen in Amsterdam, Den Helder en Oosterwijk... zijn onder meer wapens, munitie en drugs gevonden. De vier zijn tussen de 21 en 29 jaar. De politie kwam hen op het spoor nadat ze op internet vuurwapens hadden aangeboden. Op welke website dat gebeurde wil de politie niet zeggen. Defensie kreeg wel degelijk klachten van militairen... over afvalverbrandingen in Afghanistan. Militairen zeggen ziek te zijn geworden van de verbrandingen in open lucht. Het Dagblad van het Noorden zegt bewijs in handen te hebben... dat militairen zich hebben gemeld bij de legertop. Vorige week zei minister Bijleveld dat haar ministerie nooit klachten had ontvangen. De zelfbenoemde president van Venezuela, Guaido, wil zijn opponent Maduro amnestie verlenen als die de macht opgeeft. Maar Maduro denkt er niet over om te vertrekken, zegt hij. Hij heeft nog altijd de steun van het leger. Fotojournalisten staken vandaag om aandacht te vragen voor de lage tarieven voor hun werk. Zo'n 500 fotografen verzamelen zich rond deze tijd bij het kantoor van persbureau ANP in Den Haag. Volgens de Nederlandse Vereniging van Journalisten is het steeds moeilijker om een normaal inkomen te verdienen met het verkopen van foto's aan media. De man die zijn ex-vriendin doodschoot op de parkeerplaats van het ziekenhuis in Waalwijk heeft een zwaardere straf gekregen. Eerder kreeg de man 10 jaar cel en tbs, maar in hoger beroep werd dat 12 jaar met tbs. Het slachtoffer was verpleegkundige. Haar ex-vriend wachtte haar in 2015 op en schoot haar dood. Het weer, de temperatuur loopt geleidelijk op tot boven het vriespunt. Vanmiddag en vanavond trekt er een neerslaggebied over het land. In de kustgebieden valt regen. Meer landinwaarts is dat sneeuw of natte sneeuw. In het weekend bewolkt af en toe regen en ongeveer 6 graden. S'nachts zal het niet meer vriezen.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 van Zandvoort, op 106.9 FM. keeping to yourself? I don't wanna know if you're playing. how you moving. I know when you in the house or when you cruising. It's been proven my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing.